Scholen sluiten is slecht voor kinderen, zeggen ze. En ook is het niet oké dat kinderen de dupe worden van de coronaregels. Nu is het voor de derde keer zonder duidelijke onderbouwing. Is de, zijn de scholen dichtgegaan. Dus we maken ons grote zorgen over na 10 januari. Eh, en daarom hebben we nou ja, met andere organisaties echt gezegd... we moeten ons uitspreken en eh, laten horen dat, we echt, eh, dat de scholen open moeten. Omdat die impact op kinderen en jongeren enorm groot is. Het kabinet beslist maandag of scholen na de kerstvakantie weer open mogen. Ghislaine Maxwell heeft haar ex-vriend Jeffrey Epstein actief geholpen om meisjes seksueel te misbruiken, heeft een Amerikaanse jury bepaald. Maxwell haalde de slachtoffers letterlijk van straat met mooie beloftes en bracht ze naar multimiljonair Epstein. Hij pleegde zelfmoord nog voordat hij kon worden berecht. Maxwell kan een jarenlange celstraf krijgen. Ze heeft al laten weten dat ze in beroep gaat. Een van de redenen dat veel starters geen huis of appartement vinden... is dat ouderen niet doorstromen van hun gezinswoning naar een kleinere stek. Sommige gemeenten zeggen dat er nauwelijks geschikte appartementen zijn voor senioren. En daardoor blijven die zitten waar ze zitten. Steeds meer mensen voelen zich veiliger op straat als het gaat om verkeer. Heeft Veilig Verkeer Nederland uitgezocht. Deze vrouw is ook wel gaan nadenken over haar verkeersveiligheid op straat. Vaker fietsverlichting... Ehm, de, echt zorgen dat ik dat wel altijd heb. Want dat ben ik me wel... Ik had vroeger best wel vaak dat ik dat niet had. Dat het kapot was en dan moest ik weer nieuw kopen. En dan, dan vergat ik dat of zo. En ik ben me nu al echt meer gaan realiseren dat dat echt, echt heel erg gevaarlijk is als je dat niet hebt. Want je bent gewoon echt niet te zien als fietser. Het weer bewolkt, soms regent het een beetje en het wordt vandaag 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Aalsmeer en Knopend Badhoevedorp 3 kilometer met 10 minuten vertraging.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 All those years we spent alone, there must be life after tragedy. if we could say that we made it? Oh, oh, oh, oh. oh, oh. nothing here was broken or wasted. Oh, oh, we were all caught in the crossfire, and everyone was stood in the way.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 Een groot deel van de woningcrisis komt doordat ouderen niet verhuizen naar een kleinere woning. Dat zeggen gemeenten in een rondvraag van de NOS en regionale omroepen. Senioren stromen niet door omdat er nauwelijks geschikte en betaalbare huizen voor hen zijn. De Amerikaanse minister Blinken heeft China en Hongkong opgeroepen... om de opgepakte journalisten van Stand News onmiddellijk vrij te laten. Die werden gisteren bij een inval op de redactie in Hongkong gearresteerd. In een schuur bij een huis in Lelystad is zeker 250 kilogram vuurwerk gevonden. politie noemt het levensgevaarlijk om zulke hoeveelheden in een woonwijk op te slaan. Het weer, vandaag bewolkt en het waait flink. Soms wat regen, maar het is erg zacht, 9 tot 14 graden. nails and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords.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 Sleigh ride together with you. allemaal fijne dagen en een voorzitter.